Geef geen ene moer, want het is Ali Is Ali, met Jesse, met Jesse En Party Squad, en Party Squad, en Party Squad Party Squad Party Squad oh! <laughs> Deze moet je voelen door je speakers. We stappen met die sneakers. Ali B is in de club. Party squad. En yo, yes sir. breek de tent af, yo. Come on. Wees eens lief en ik geef je wat nieuws. Wat de teeuwige geklier heeft gereden hier. Kijk, Ali B, mijn neef is hier. En jij doet mee op jouw manier. Waarom zou ik jou versieren? Ik laat jou je kontje vieren. Bel Party squad en mijn vrienden. Yes, er Jesse, met Jesse, and party started.